Eefje met het NOS-journaal. Trump en Kim Jong-un hebben vervolgens samen naar een privévertrek... van het luxe Capella Hotel op het eiland Sentosa. Kim zei tegen de pers dat er obstakels zijn overwonnen om zo ver te komen. Trump zei dat hij ervan overtuigd is dat de ontmoeting een groot succes wordt... en dat de VS en Noord-Korea een fantastische band zullen krijgen. Er is eerst drie kwartier uitgetrokken voor een één-op-één gesprek... waarbij alleen tolken aanwezig zijn... Daarna schuiven hogere functionarissen en adviseurs van beide landen aan. Trump wil met Kim afspraken maken over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. In ruil daarvoor zou Trump sancties tegen het land laten vallen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Amerikaanse president en de leider van Noord-Korea elkaar ontmoeten. De Canadese provincie Quebec heeft een steunprogramma opgezet voor staal- en aluminiumbedrijven die in de knel komen door de onlangs ingevoerde importheffing van de Verenigde Staten. Er wordt omgerekend zo'n 65 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de provinciebestuurder van Quebec komen staalbedrijven in de problemen doordat klanten weigeren de importtarieven voor hun rekening te nemen. In Duitse supermarkten zijn met fipronil besmette eieren ontdekt. Ze zouden komen van een biologische boer uit Nederland, melden Duitse media. Het gaat om ruim 70.000 eieren, ze zijn uit de schappen gehaald. Het Duitse ministerie van Landbouw zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Venlo is een burenruzie ontaard in een schietpartij. Een man had zijn buurman verwond met een mes.